Became the special man. Oh, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo like some cat from Japan. He could lick them by smiling, he could leave them to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. good we were voodoo. The kids were just crass. He was the nas with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. David Bowie en ja, zijn meest beroemde fictieve personage, Ziggy Stardust. Hij was Ziggy Stardust. David Bowie, hij eh, creëerde het eh, aan het begin van de jaren 70. Dit, eh, ja, iconische personage, hè? ook in de glamrock wereld. De hoofdpersoon van dat album waar het vanaf kwam, The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars. In 1972 kwam dat en ja... Ehm, eigenlijk een van zijn beste platen. Hè. Wat, wat daar allemaal op staat is niet normaal. Ehm, en ja, dat album het vertelt eigenlijk het verhaal van Ziggy Stardust. Een buitenaardse rockster die naar de aarde komt om ja, de boodschap te brengen dat de planeet nog slechts vijf jaar te gaan heeft. En ja, hij zendt daarbij eigenlijk een boodschap van liefde en vrede uit, maar gaat uiteindelijk ten onder aan zijn eigen succes. Ja, en voor de rest is het, het, het verhaal eigenlijk achter Ziggy Stardust, dus de geschiedenis is ook heel interessant. Hè. Later wordt eh, Ziggy nog vermoord door Bowie hè, tijdens de laatste show van eh, de Ziggy Stardust Tour in eh, de Hammersmith Odeon. Nou, Waanzinnig. David Bowie, Ziggy Stardust op nummer 277 in The Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. De lijst, daar zijn we mee bezig. En hij staat er niet eens heel vaak in, eh, heb, ik, eh, heb ik gezien. Hij staat er maar volgens mij vier keer in. Het was de tweede keer dat we hem tegenkwamen. David Bowie en Ziggy Stardust op nummer 277. Ja, en de line-up voor de rest eh, van vannacht... die is ook om je oren bij af te likken in dit geval. Want zometeen ook nog Bruce Springsteen, Jefferson Airplane... de Beatles gaan voorbij komen, Chuck Berry, U2... Ehm, ik scroll er nog even doorheen. Stevie oh. Wonder, Radiohead, Blondie, ACDC. Te veel om op te noemen. Maar nu eerst de Staple Sinners. Hey. nummer 275. Ja, en het leuke is, dat weten niet heel veel mensen, maar hierna hebben ze gewoon nog een minuut of vier doorgejamd. Eh, eigenlijk duurde het volgens mij gewoon acht minuten lang eh, uiteindelijk, deze take. En eh, zeiden ze ook in de studio, de studiomannen, die zeiden van... Ja, ja, het staat erop, het staat erop, het, is klaar, klaar, het is goed zo. Maar ze bleven maar doorspelen, Bruce Springsteen en zijn band. en uiteindelijk, ja, gewoon deze fade-out erin. Bruce Springsteen, Born in the USA. Het leek een heel trots Amerikaans volkslied. Maar eigenlijk ging het gewoon over de Vietnamoorlog. Born in the USA staat op nummer 275 en daarvoor 276. Dus stapels in arsenaal. Take You There. Ehm, en net zoals uh, David Bowie trouwens, Bruce Springsteen moet ik even zeggen, veel te weinig in deze lijst. Zometeen de hofleveranciers. Eh, de Beatles staan er 23 keer in. Je hoort ze zometeen nog een keertje op 273. Nu eerst 274. Jefferson Airplane kwaal tegen met White Rabbit, maar dit is Somebody to Love. When the truth is found, to be Nummer 273. mooiste nummer van eh, het album Abbey Road eh, genoemd laatste wat ze ooit eh, opnamen. De Beatles en uh, Something. George Harrison die, eh, die schreef het. En ehm, vorig jaar kwam er ook nog een 50-jarige jubileumbox vanuit. Met een mooie orchestrale versie van dit nummer. Beatles, Something, hofleveranciers. 23 keer in de lijst. Dit was 273. Daarvoor 274 uit The Summer of Love. Jefferson Airplane en Somebody to Love. Dan nu The King of Rock and Roll. Of nee, dat was Elvis Presley hè. Chuck Berry, Sweet Little 16 op 272. They're really rocking in Boston. in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million, a famed autograph her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see. Somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg. Cause they'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA. Deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay. All over St. Louis, way down in got the grown up blues. Tight dresses and lipstick. She's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. been long. the B. Ja, en we gaan ze nog een aantal keer eh, veel hoger tegenkomen. Maar dit was toch ook al heel erg netjes hoor. 271 Beach Boys, Sloop John B. kwam eh, van Bad Sounds natuurlijk. Daarvoor 272 Chuck Berry, Sweet Little 16. En dan even een overzichtje, want ja, je hebt er weer 10 gehad. Nummer 280. Bill Wireless, Eno Sunshine. 279, The Dixie Cups, Chapel of Love. 278, The Cure en Pictures of You. Ziggy Stardust, oftewel David Bowie, begonnen we eh, deze uitzending mee. 277. En 276 de Staple Sinners, I'll Take You There. 275 Bruce Springsteen, Born in the USA. 274 Jefferson Airplane, Somebody to Love. Something van de Beatles, 273. 272 Jack Berry met Sweet Little 16. En zojuist gehoord op 271 Sloop John B. van de Beach Boys. Dus op 271. Gaan we meteen door. We zijn gebleven bij 270. Eh, en er staat daadwerkelijk ook wel een eh, ja, wat country eh, in, in deze lijst. In deze Rolling Stone 500 Greatest Songs of All Time. In dit geval ehm, ja, van ene George Jones. En hij had eigenlijk eh, nou ja, één, één grote hit, in ieder geval in Amerika. Want dit werd nummer 1 in eh, de country-lijst eh, in Amerika. En het staat dus op nummer 270 in deze lijst. He stopped loving her today. He said I'll love you till I die. She told him you'll forget in time. As the years went slowly by, she still preyed upon his mind. He kept her picture on his wall. Went half crazy now and then. But he still loved her through it all. Hoping she'd come back again. Kept some letters by his bed. in 1962. he had underlined in red every single I love you. I went to see him just today. Oh, but I didn't see no tears. All dressed up to go away. First time I'd seen him smile in years. He stopped loving her today. It placed her loving her today. You know, she came to see him one last time. Oh, and we all wondered if she would. And it kept running through my mind. This time, he's over her for good. He stopped loving her today. It placed a eve upon his door, and soon they'll carry him away. He stopped loving her today. nummer 269. 1, 2, 3, 4, 5, 6. was vaak van alles door elkaar. Rock, folk, new wave, zelfs punk en garage rock zat er allemaal in. The Modern Lovers en Roadrunner op nummer 269. Was dezelfde gast als... Eh, eh, ja, Egyptian Reggae inderdaad, heeft hij ook gedaan. Eh, Jonathan Richman en The Modern Lovers. Ook nog I Was Dancing in the Lesbian Bar, ook leuk. hoor. Modern Lovers, Roadrunner. En eh, op ja, nummer 269, daarvoor 270. Oeh, The Sound of Nashville, Tennessee, George Jones. En He Stopped Loving Her Today. Dan een van de hoofdleveranciers. ja, weer een van de hoofdleveranciers uit de lijst. 268, U2, acht keer staan ze erin. En dit is de zoveelste keer dat we ze tegenkomen. Sunday, Bloody Sunday. nummer 267. begonnen dit uur allemaal met een stukje glam rock. En dan nou weer de New York Dolls Personality Crisis. Ook wel een stukje punk zat er ook wel in. 267. Eh, Het werd eh, geproduceerd door Tad Rundgren. Ook wel God Rundgren genoemd bij uh, Jockeys. Hij deed ook Bad Out of Hell van Meatloaf. En hij heeft nog veel meer geproduceerd. Ook heel veel voor Of ja, voor zichzelf heeft hij ook hele mooie dingen gemaakt. Daarvoor U2, Sunday Bloody Sunday op 268. En weer een legendarische producer, hoort bij 266. Phil Spector stond bekend om zijn Wall of Sound, The Ronettes. Later Be My Baby, nu eerst Walking in the Rain, 267. 66, sorry. 266 is dit. later dus die eh, grote, grote hit van uh, The Ronettes. Be My Baby staat echt ergens, ergens top 20, top 25 of zo. Bizar ook. Eh. volgens, mij, ja, volgens mij de eerste nummer 1 het, die Motown ooit had. Dus waarschijnlijk daarom. Ronettes, Phil Spector die produceerde het met zijn Wall of Sound. Walking in the Rain. Zometeen krijgen we nog zo'n meidengroepje die, ja, dat geproduceerd werd door Phil Spector. Dus ja, kijk nou wel uit. maar eerst. Ja, dit is ook fijn zeg. Ehm, ja, ik uh, kijk, er kijk al een tijdje naar uit. Mijn naam is Maarten Verhout, maar hoe heet jij eigenlijk? Hi everybody, I'm Archibald of the Trails. Ah, ja, kijk. Of Houston, Texas. We don't only sing, but we dance just as good as we want. In Houston, we just started a new dance called the Tighten Up. Ja, precies, Tighten Up. Tighten Up inderdaad, ja. 265 is dit in de top 500. yeah. Tighten up on that bass now. Tighten it up. <laughs> yeah. Now let that guitar fall in. Oh yeah. Tighten up on the organ now. Yeah, you do the tighten up. Look here. Come on now. Now make it mellow. The it up now. Do the it up. Everybody can do it now. So get to it. We're gonna tighten up. Do the tighten up. I've been it up. Oh, yeah. yeah. Slap it to me now. Kick, it up. Kick. Come on. Tighten up that baby. Kick, kick. Oh, yeah. come on, tighten it up, baby. Come on. Now, look here. Uh. I want that guitar to fall in on now. Tighten it up now. Oh, yeah. Now, tighten it up, Augie. Yeah, now everybody tighten it up now. Now look here gonna make it mellow for you now. We gonna make it mellow now. You can get it. Move to your left, move to your right. Line it up now. Everything will be out of sight. Nummer 264. home and his family. He'd be as happy as a monkey in a monkey tree. You're all gonna be an American. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean in the Charleston. day sail away sail away we will cross the mighty ocean into Charleston Bay altijd aan Toy Story denken eh, bij zijn stem. Hè? Ja, hij was natuurlijk ook eh, de stem achter You've Got a Friend in Me. Woody, Buzz Lightyear. Ja, Randy Newman. Ja, zo Newman is deze niet meer. Het komt al uit 1972. Eh, Sail Away. En ja, we zeilen zo meteen het volgende uur richting ja, de helft van de lijst. Want eh, ja, aan het eind van het volgende uur gaat dat toch gebeuren. Dan gaan we gewoon eh, door de helft heen. Dan zijn we inmiddels bij eh, nummer 250. Die gaan we sowieso kunnen draaien. Ehm, daarvoor trouwens hier nog. Hiervoor trouwens nog Archie Bell en The Dwells met Tydenum, Up. Met die ontzettend lekkere baslijn ook. En dan nu ja, weer een Phil Spector productie. net al de Ronets. En dan gaan we nu naar de Crystals. En die hebben we al een keer gehad. Met ehm, Danny Kist Ja, als een van de allereerste zelfs. Volgens mij de Do Run Run. Die staat misschien er ook nog in. Zou ook nog kwaad. Ik denk het wel, volgens mij wel. Eh, maar nu eerst He's a Rebel op nummer 263 in deze lijst. Zometeen ook nog smoky Robinson en The Miracles. Dus een lekker stukje soul. Eh, Crystals en He's a Rebel. En ja, wat een kristallen staan er allemaal in, in deze lijst. Ho, ho. Ehm, ja, zometeen dan eh, het volgende uur, dan gaan we verder. Ehm, nog eentje dit uur. En die is ja, voor de man met ook oh, weer zo'n prachtige stem. En ook deze um, die staat ontzettend hoog eh, in de lijst. Ja, die kun je echt nog wel eh, heel erg hoog gaan verwachten. Maar ja, dat is ook voor een paar maanden pas. Nu eerst op 262 Smokey Robinson and The Miracles en Ooh Baby Baby.